Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De brandweer in Zoetermeer is nog steeds bezig met het blussen van het leegstaande pand... dat afgelopen dag in brand vloog. Ze zijn begonnen met het gedeeltelijke sloop... zodat ze beter kunnen blussen, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. De sloop- en bluswerkzaamheden duren tot komende ochtend. Door de brand werden gisteren twee NL-alerts uitgestuurd. In de wijde omtrek is er rook- en stankoverlast. overlast. In de Soedanese hoofdstad Khartoum is een EU-ambassadeur in zijn huis aangevallen. Dat zegt EU-chef Borrell op Twitter. Het gaat om de Ierse diplomaat Eden O'Hara. Volgens de BBC is O'Hara oké, maar Borrell is boos. Hij noemt de aanval op de ambassadeur een grove schending van het verdrag van Wenen. Daarin staat dat ieder land verantwoordelijk is voor de veiligheid van diplomaten. Zowel de VS als de VN en de EU roepen Soedan op te stoppen met vechten. Het afgelopen jaar zijn er veel meer verkeersdoden gevallen dan het jaar ervoor. meldt het CBS. Het gaat om 737. Vooral oudere fietsers kwamen vaker om bij verkeersongelukken. Gemiddeld moeten ruim 200 mensen per dag naar de gespoedeisende hulp na een verkeersongeval. Onderzoekers verwachten dat het aantal slachtoffers op de fiets met 80% toeneemt. Vooral omdat er de komende jaren meer ouderen op de fiets springen. En na 17 jaar gaan cabaretiers Hans Sibbel en Dolf Jansen weer een oudejaarsconferentie verzorgen. Het duo, beter bekend als Lebbes en Jansen, start in september met de try-outs. Tussen 1988 en 2006 maakten Lebbes en Jansen ieder jaar een oudejaarsvoorstelling. Daarna gingen ze solo verder, waarin Jansen de oudejaarsshows bleef doen. Dit jaar wordt zijn 35e conferentie. Het is niet duidelijk of ze het eenmalig terugkomen of dat het weer vaker is. Het weer, vannacht klaart het op en koelt het af naar een graad of 5. Komende ochtend begint bewolkt en later is er hier en daar zon.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 and on your face is written S E X place of mine We can have a real good time Your place of mine Let's lay our hearts on the line I want you, I want you, I want you Tell me I'm wasting my time 10. Ik ken het team, dus een bedrijf. Baby's niet binnen de scene. Wie werkt het hard, wie heeft die shit af verdiend? Wie brengt de shit overseas? Champions League, wie doet de shit als Akeem? Yeah, better ain't leg like me.